Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant zijn afgelopen nacht twee mensen overleden na een aanrijding. De twee mannen van 19 en 20 werden aangereden bij een bushalte in Loon op Zand. De politie denkt dat ze net uit waren gestapt en toen geraakt werden door een auto toen ze de weg over wilden steken. Een van hen overleed ter plekke, de ander in het ziekenhuis. De automobilist van 23 had niet gedronken toen hij de mannen aanreed. Bij een bomaanval op een school in het oosten van Oekraïne zijn mogelijk tientallen doden gevallen. Volgens Oekraïne zijn er twee lichamen gevonden, maar liggen er nog zo'n 60 mensen onder het puin. De kans bestaat dat zij het niet hebben overleefd. In de school waren 90 mensen aan het schuilen voor gevechten. Na een bombardement brak er brand uit en stortte het gebouw in. 30 mensen zijn gered. En treinreizigers op station Utrecht Centraal konden gisteravond niet verder. Er was een verdachte koffer gevonden en dus lag het treinverkeer van en naar het station stil. Deze gestrande reiziger vertelde op TikTok dat hij de tijd wel doorkwam. Vanavond, jouw bommelding, warm is. Wanneer hier is met mijn pizza aan het eten, ik druk. Ja, hij zat dus lekker een pizzatje te eten. De politie meldde laat op de avond dat de koffer was onderzocht en dat er geen explosieven waren gevonden. En bijna alle teams onder in de eredivisie hebben gisteravond gewonnen. Zo won Sparta Rotterdam in een uitduel van FC Groningen. Aanname proberen en zo wat een blunder van Leeuwenburg. 2-0 Sparta. Nou, het werd uiteindelijk 2-1. Ook de andere clubs die in de degradatiezone staan hebben gisteren gespeeld. Fortuna Sittard won met 2-1 van FC Twente. De wedstrijd PEC Zwolle tegen FC Utrecht werd 1-1. En als laatste Willem 2 tegen Heracles. Daar werd het 2-0. Het weer nog de dag begint een beetje fris. Als de zon er eenmaal doorheen is, dan wordt het wel weer een prima lentedagje. Veel zon en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zijn bergingswerkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Utrecht. De weg is nog dicht tussen Vinkenveen en Breukelen. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs.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 Eh, het is vandaag weer een twee uur gevuld met interessante muziek. Samengesteld en gepresenteerd deze keer door ondergetekende Peter den Boer. Eh, de rode lijn in het tweede uur is eh, allemaal stukken... die geschreven zijn door Gershwin of de Gershwins. Gespeeld door Nederlandse artiesten. En dat was niet moeilijk om eh, genoeg stukken te vinden in de platenkast. Want het blijkt dat de Gershwins ongelooflijk veel gecomponeerd hebben. En kennelijk is dat eh, goed voer voor veel jazzmuzikanten. Het eerste uur ga ik eh, voornamelijk small combo's draaien. En dat zijn groepen die eh, ontstonden na de grote periode van de big bands. Dat was in de jaren 40 van een beetje afgelopen. De big bands waar iedereen op danste, waar alle grote jongens in speelden... en die hele tijd trendzettend waren. Eh, op een gegeven moment was het niet meer in en of kon men het niet meer betalen. En toen ontstonden de small combo's. Dat is een, een beetje de middenweg tussen de big bands en de trio's en de kwartetten. En, eh, met zo'n small combo kon je aardig wat doen. En ik heb verschillende voorbeelden. Eh, laten we luisteren. Om te beginnen is naar meneer Stefan Grappelli en George Shearing. I'm Coming Virginia. Eh, het duo Josh Shearing en Stefan Grappelli... over naar een Nederlands-Belgische groep. En dat zijn de, David de David Livingstone Jazz Messengers... die eh, muziek spelen zoals die ontstond in de jaren van jaren van de vorige eeuw in New Orleans. De David Livingstone Jazz Messengers. En we gaan luisteren naar het stuk Corina. En dat doen ze met z'n zevenen. zoals die klonk in de beginjaren van eh, de New Orleans ontwikkeling David Livingstone Jazz Messengers. En ik heb nu een voorbeeld van een small group. Dat zijn de toppers meneer Count Basie en die heeft een andere muzikale collega Oscar Petersen uitgenodigd. Die zit ook aan de piano. We hebben twee pianisten tegelijk. Uh, Freddie Green, de de rotsvaste gitarist... die heel zijn leven in de band van ehm, Count Basie heeft gespeeld. De fantastische Ray Brown op de bas en Louis Bellson op het slagwerk. En we gaan hen horen, inclusief een oerkreet die we horen... Waar, die denk ik van Oscar Petersen is... want dat is een, eh, nogal een murmelaar bij alle opnames... naar het stuk Burning. It's the well known runaround you're giving me. I suppose you'll tell me I'm all wrong. It's a bitter pill to take coming from you. Though I've made a big mistake, what can I do? I don't know what makes me string along. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil, devil, and the deep blue sea. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Dat was Rebecca Kilgore. En in het kader van de small uh, bands ga ik nu op zitten op de draaitafel leggen de John Sheridan Band. Die zijn met z'n negenen en die spelen op hele mooie, subtiele wijze... The Ballad in Blue. Sheridan Band, Ballad in Blue. We gaan luisteren naar onze Nederlandse vocalist Eddie Doornbos. En die heeft destijds een opname gemaakt met Herman Schoonderwald op de altsax... Lodewijk Bouwens, vibrafoon, Daan Gaillard op de bas... en good old Lex Cohen op het slagwerk. En eh, gereed ligt het stuk You're Nobody Till Somebody Loves You. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be a king, you might possess the whole world and its gold. The gold won't bring you happiness when you're getting old, and the world still is the same. You'll never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody until somebody loves you. Find yourself somebody to love. till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be a king, you might possess the whole world and its gold. The gold won't bring you happiness when you're getting old, and the world still the same You'll never change it As sure as the stars shine above You're a nobody until somebody loves you Find yourself somebody You gotta find yourself somebody Find yourself somebody to love. Eddie Doornbos. En van Eddie gaan wij naar eh, weer een negenmans small combo. En eh, dat eh, is de band van Dan Barrett. Die elk jaar een soort eregast is op het Breda's Jazz Festival. Dat dit jaar jubileert. En na een paar jaar stilstand vanwege corona... gaan ze daar weer groots uitpakken. Eh, vier dagen lang rondom, of beginnend eh, op eh, Hemelvaartsdag aanstaande. de band van Dan Barrett. En we gaan luisteren naar het nummer dat ons weer aan Doris doet denken. Meneer, meneer Stijn, zou u even op mijn rug kunnen krabben of krabbelen? Krabben. En dit stuk heet Scratch My Back. Dus dat was eh, de band van Dan Barrett. Ik wil even iets vertellen over uh, jazzgebeuren in de krocht. In de fantastische serie die al jaren loopt... hebben we regelmatig eh, topconcerten in gebouw De Krocht. En vandaag zal dat zijn een optreden door The Preacher Man... En de titel van het optreden is Celebrating Sex and Sax and Hammond. Back to Live Tour. Eh, en dan heb ik het over een Nederlands jazz trio... dat in 2014 werd opgericht... en op diverse Nederlandse podia al gezien is. Het is ehm, heel leuk om dit mee te maken. Dat zijn eh, Edison prijswinnaars, publieksprijswinnaars zelfs, 2019... En dan heb ik het over de saxofonist Efraim Trujillo. Aan het Amsterdams Conservatorium heeft hij eh, zijn eh, opleiding gevolgd. Rob Mostert, dat is een top Hammond orgelspeler. En de slagwerker, dat is de rots in de branding, de ongeëvenaarde Chris Strik. Vanmiddag om eh, half drie in de gebouwde krocht. Er zijn nog kaarten. Ik zou het zeker doen, want het is een unieke gelegenheid... om A, dit fantastische trio te horen... en B, in een heerlijke jazzy sfeer terecht te komen. Vanmiddag in gebouwde krocht. Dan ga ik nu eh, opzetten een live opname van uh, Pia Beck. En we gaan luisteren naar het nummer Deep Purple. voor eh, mevrouw Pia Beck. En eh, haar pianospel in dit nummer eh, was meer, dan, meer dan goed. Want elke noot was raak. En het is heel knap altijd om niet dubbele toetsen aan te slaan. En al helemaal niet om te smokkelen of een beetje denken... nou, we gaan het, het een beetje langzamer doen in de maat, merkt toch niemand. Maar dit is allemaal nog maar kinderspel. Als we gaan luisteren naar het volgende stuk... daar horen wij eh, Lionel Hampton niet op de vibrafoon of op het slagwerk... waar uh, eh, dat zijn instrumenten waar hij beroemd mee is geworden... maar op de piano en de wijze waarop hij speelt... daar kun je horen dat hij een, echt een vibrafonist... schuine schrijf, slagwerker is. Het gaat in een tempo ongelooflijk. Eh, het is een fantastisch stuk. Het eindigt abrupt alsof ze in de studio de rest hebben weggesneden. Of het is zo gearrangeerd. In ieder geval is het heel knap. Lionel Hampton op de piano. Chew Berry, de tenorsax. Alan Roos, gitaar. Milt Hinton op de bas. En good old Cozy Cole op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar het nummer... Ja, dat is een eh, hele rare naam Wissen de Wis. Zet u schrap. Zo kan het ook. Eh, en het ging geen milliseconde sneller of langzamer. Het was natuurlijk ongelooflijk knap. Dat zullen we maar zeggen. We gaan nu luisteren naar de eh, big band van eh, Les Brown. En die begeleiden Joanne Greer... bij een, een stuk van... Ja, van Gershwin. Alvast een, eh, een, voorproefje voor na de pauze. En eh, dat is een, uh, een klassieke Someone to Watch Over Me. Ja, en van Les Brown gaan we weer naar een, de Small Band van Dick Sulthauer. En wij gaan luisteren naar het stuk My Heart Stood Still. Música uhum. zijn Band. Die was aan de slag. Het eerste uur ZFM Jazz op zondagochtend zit er alweer op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar we hebben na reclame journaal nog een vol uur.